10 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. De Wit-Russische oppositieleider Tiganovskaya denkt dat de Wit-Russen niet meer bang zijn om te betogen tegen de autoritaire president Lukashenko. In een gesprek met Nieuwsuur zegt ze dat de Wit-Russen wakker zijn geworden. De geest is volgens haar uit de fles gegaan na de verkiezingen van begin deze maand. In een omstreden overwinning claimde Lukashenko 80% van de stemmen te hebben veroverd. Tiganovskaya komt volgens de officiële cijfers uit op nog geen 10%. Sindsdien wordt er al weken massaal gedemonstreerd. Tiganovskaya zelf week na de verkiezingen uit naar Litouwen. Waarom ze dat deed, kan of wil ze niet zeggen. BOA's schrijven momenteel minder coronaboetes uit... vanwege de commotie rond de bruiloft van minister Grapperhaus. Dat zegt de vakbond van buitengewoon opsporingsambtenaren, BOA-ACP. Op het feest van Grapperhaus hielden gasten te weinig afstand. Dat maakt het uitleggen van boetes aan burgers die zich ook niet aan de regels houden lastig, zegt de bond. Grapperhaus zegt dat hij de kritiek op zijn geloofwaardigheid begrijpt en wil met de vakbonden in gesprek. Honderden Nederlanders hebben zich als vrijwilliger gemeld om een mogelijk coronavaccin te testen van het farmaceutische bedrijf Janssen Vaccins in Leiden. Een groep van 135 mensen gaat meedoen aan onderzoek om te ontdekken welke dosis de beste immuunreactie oplevert. Als de uitkomsten positief zijn, komt er nieuw onderzoek met duizenden vrijwilligers in een gebied waar veel coronapatiënten zijn. Daaruit moet blijken of het vaccin echt tegen het virus beschermt. Feyenoord mag van de gemeente Rotterdam bijna 13.000 supporters toelaten in de Kuip... tijdens de eerste drie thuiswedstrijden van het komende seizoen. Dat is besloten mede op basis van de deze maand goed verlopen oefenwedstrijden. Normaal gesproken kunnen er ruim 51.000 bezoekers in de Kuip... maar dat is vanwege de coronapandemie voorlopig niet mogelijk. Het weer, vannacht klaart het op. Het koelt af naar 8 graden en er kan wat nevel of mist ontstaan. Morgen overdag wisselend bewolkt.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 Mijn naam is Benno Veugen en ik ben de gastheer, de maker van dit programma, dit New Age muziekprogramma hier op ZFM. Ons eerste album, ja, dat is een, eh, een album uit Canada. Het onder beheer gemaakt van François Couture, die eh, eh, regelmatig langskomt. Ehm, voor de rest kan ik er eigenlijk niet veel over vertellen, omdat het allemaal in het Frans eh, gaat. Zowel de titel van het album als eh, de medespeler van François. Ehm, dus kijk even op pistolradio.info en dan vind je het eh, hele werkje. Het gaat in ieder geval om een meneer die op een harp speelt, dus dat is erg mooi. Daarna eh, gaat het eh, dak er even af eh, met Luna Blanca. En dat is Richard Hex en zijn medecompagnonten. Die, ja dat zijn Duitsers, maar dat maakt niet uit. Want ze maken hele goede muziek. En dat klinkt dan Spaansachtig. Eens even kijken, wat hebben we nog meer? We gaan dus eigenlijk terug in de tijd via Luna Blanca naar ongeveer 2016. En dan komen de nodige werkjes eh, langs. Zoals, eh, oh ja, dit is ook een artieste. Eh, ook, ik heb het over Spaans Silencia van Seumar. Die, deze artiesten die veel recensies kregen in de Nederlandse kranten. Veel luisterplezier en wil je jezelf informeren, dan kan dat via peacefulradio.info.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 Oh, the finest o' them all, oh my Malio. Well, ye go to Flanders. birds fly, and the soldiers how they die, and the lasses loudly cry, Oh my Malio. Will ye go to Flanders, my sugar candy. Well, you go to Flanders.